Raymond Seré met het NWS-journaal. Verscheidene persbureaus melden dat heel Syrië sinds een uur zonder stroom zit. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De Syrische autoriteiten onderzoeken het. Onbekenden hebben gegevens gestolen van bijna 800 patiënten van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. De externe harde schijf werd gestolen uit de kofferbak van de auto van een onderzoeker van het ziekenhuis. Dat gebeurde al in december vorig jaar, maar de onderzoeker heeft dat pas anderhalve week geleden gemeld. Het ziekenhuis zegt dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden en zijn contract wordt niet verlengd. Het is medewerkers van het Antonie van Leeuwenhoek expliciet verboden om vertrouwelijke gegevens, zoals patiënteninformatie, op onbeveiligde computers, harde schijven of USB-sticks te zetten. Van de bijna 800 patiënten om wie het gaat zijn er 199 nog in leven en zij zijn vanochtend ingelicht. VVD-fractievoorzitter Zijlstra sluit een luchtbrug voor vluchtelingen tussen Turkije en Europa niet uit. PvdA-leider Samson stelde vanochtend voor om een maand lang elke dag 400 erkende vluchtelingen van Turkije naar Europa te vliegen. Hij ziet dat als teken van goede wil aan Turkije. Zijlstra noemde het in de Volkskrant nog een beloning voor het stilzitten van de Turken. Maar nu is hij minder negatief over het plan, maar hij stelt er wel een voorwaarde aan. Zijlstra eist dat de Turken zich aan de afspraken met Europa houden en de vluchtelingen tegenhoudt die nu in bootjes naar Griekenland komen. In de Tweede Kamer lijkt een kleine meerderheid voor een luchtbrug met Turkije. Bij het Griekse vluchtelingenkamp Idomeni aan de grens bij Macedonië blokkeert een groep vluchtelingen het spoor en ook houden ze een goederentrein tegen. De migranten voeren actie omdat ze Macedonië niet binnen mogen. Griekenland had toegezegd 500 Syrische en Iraakse vluchtelingen door te laten, maar sommigen werden door Macedonië geweigerd omdat hun papieren nog niet in orde waren. Het weer. Vandaag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droog. Hier en daar is er ook wat zon, maar in het oosten blijft het bewolkt en het wordt 5 tot 7 graden. Morgen is er eerst regen, soms ook wat natte sneeuw. Het wordt maximaal 4 graden. Morgenmiddag wordt het droger. Dit was het... En... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht is de Leidse Rijntunnel dicht door een ongeluk. Je kunt er nog langs via de parallelrijbaan. Er staat inmiddels wel een file van 5 kilometer. En bij Utrecht is de A27 richting Almere dicht bij Almere Haven. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Dat duurt waarschijnlijk tot drie uur vanmiddag.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 De eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox derde jaargang nummer 14. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. En als u het internet eh, inschakelt dan tikt u in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Eh, we hebben weer twee uur heerlijke muziek voor je in petto. We beginnen zo meteen met de Talking Heads... En daarna Paul Anka. En nog heel veel lekkers voor elk wat wils. Veel plezier. was al 16 jaar toen dit een hit werd. Paul Anka, en hij schreef het ook nog zelf, Diana. Hij schreef wel meer heel goede nummers. Niet alleen voor, hem, voor hemzelf, maar ook voor Buddy Holly. It Doesn't Matter Anymore. She's a Lady for Tom Jones en My Way voor Frank Sinatra. En we begonnen met Road to Nowhere van de Talking Heads... onder leiding van David Byrne uit 1985. Dat waren nog eens dagen. En dat denkt ook Mary Hopkin. Those Were The Days van Mary Hopkin uit 1968. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden.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 en scoorden toch een, een hitje. Ze hadden het meestal te doen in de country Maar deze haalde de, de Billboard Hot 100... en ook de Engelse top 40 nieuw op 38, Stedler Brothers en Flowers on the Wall. concerned about my happiness. But all that thought you're giving me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't worry none. Are you and your friends are worried about me? I'm having lots of fun galloping nothing to do. Last night I dressed in tails, pretended I was on the town. As long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and having quite a time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you. I must go. I know I look a fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light. And my shoes are not accustomed to this hard concrete go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do. je kan zeggen wat je wil, maar het is gewoon een lekker nummer van de Statler Brothers, nieuw op 38, Flowers on the Wall.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 En toen uh, Ray Davis werd gevraagd hoe hij nou aan de inspiratie kwam voor dat nummer, toen zei hij... Dat was een eh, knokpartij met een eh, modeontwerper op een feestje. Nou, dan weten we dat ook weer. Hoe, eh, hoe schrijf je liedjes? Nou, dat is een van de, van de redenen. de volgende nieuwe bestaat op 28 en dat zijn de Yardbirds met Shapes of Things. Shapes of things before my eyes Just teach me to despise Well, time makes Paul Samuel Smith, Keith Ralph en Jim McCarthy schreven het Shapes of Things van de Yardbirds nieuw op 28, twee plaatsen hoger, 26 dus. De Walker Brothers, Scott, John en Gary met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nieuw op 26, The Walker Brothers en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. De hoogste nieuwe staat op eh, nummer 18 en dat is dan per saldo. De klapper van de week. week, week. En dat zijn de Hollies, nieuw op 18, I Can't Let Go. I try and I try, but I can't say goodbye. a kiss. The memories you gave me. At one stolen night of bliss. The memories you gave me. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. The memories you gave me. Don't forget a small moon nightly with a dream. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. Then add the wedding bells, the one house where lovers dwell flavor stays. These are the dreams you will savor. With sweet, sweet. blessings from above. You can't beat the memories you gave of me. Serve sweet, sweet. it generously with love. You can't beat the memories you gave of me. One man, one wife, one love sweet, sweet. memories made of this. memories you gave me. Memories made of this. Dean Martin en Memories are made of this uit 1956. Jawel. We zijn toe aan de tip van Willem. En die komt deze keer van George Harrison. Eh, Willem zag een, eh, een eh, optreden van een aantal artiesten op het George Fest. En eh, daar speelden onder andere mee Brian Wilson, L Jardine en Nora Jones. En Nora die, eh, die zong daar Behind That Locked Door voor George Harrison. En dat staat op het album All Things Must Pass. En Willem wilde dit nummer even daarvan nemen, want eh, het is veel te ondergewaardeerd. Het moet wat vaker gedraaid worden op de radio. Nou, dat gaan we dus doen. De tip van Willem, Behind That Locked Door, George Harrison. still Harrison, Behind That Locked Door. Eh, dat George Fest was trouwens eh, geproduceerd door Danny Harrison, de zoon van George. En Danny heeft ook een lijst samengesteld van zijn favoriete nummers van zijn vader.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 David Williams, Helaas, hij is niet meer onder ons... maar heeft een heleboel mooie nummers nagelaten. Deze bijvoorbeeld. The Days of Pearlie Spencer. En je hebt, eh, in pop eh, heb je hele mooie muziek, mooie muziek... en ongecompliceerde, gezellige muziek. En dat is onder andere deze van Mouth McNeil. Hey, You Love. Willem Duin en Shark Spijker. Mouth en McNeil en Hey, You Love uit 71. Bonnie and Clyde, dat was eh, in de jaren 60 een film... met Faye Dunaway en Warren Beatty in de hoofdrol. En in 1968 had Georgie Fame daar een hit mee. Een top 100 hit. The Ballad of Bonnie and Clyde. We're pretty looking people, but I can tell you people children, Bonnie and Clyde, began their evil doing one lazy afternoon down Savannah Way.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 Bonnie and Clyde van eh, Georgie Fame. Dan zijn we toe aan Donna Summer. Ze heeft heel veel hits gehad. De allereerste hit van haar, die was in Nederland, The Hostage. En uh, ze had in 82 ook nog een hit. En die is wat minder bekend, maar wel een hit geweest. Love is in Control, tussen haakjes, Trigger on the Finger. swallow the Donna Summer and uh, Love is in Control. I got the trigger on the finger. Ja, het is alweer baard uh, en volgende maand, eind volgende maand... worden we weer helemaal nerveus, want dan gaan we naar het land van de mooie herinneringen. Dit is de laatste van het eerste uur. Tot zo naar het nieuws en de berichten. Elton John. shakes are the drum, and the light of the moon is a bang, and the stars up above walk the heavens hand in hand.